13. Dit was het. En... Zandvoort heeft het. En radio en internet. ZFM. Met nu de nacht. time understand internet. www.zfmzandvoort.nl ZFM Nou, Pop jij of pop ik? Iedereen pop. Want die beat is zo dik. Oh, op deze potje ken ik de hele nacht weer dansen.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 Dans maar, dit is nu die lekkere dansmaat. Chans maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansmaat chance maar en au, ik de hele nacht Battle rappers op deze track, die gassen gaan zingen.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 Dans maar en au, deze potje ken ik de hele nacht gedansen. Dans maar, dit is nu die lekkere dansmaat. Dans maar, ook als je zeker helemaal geen kans maakt. maar en dans maar, want dit is nu die lekkere dansplaat. Dans maar en au, deze potje ken ik de hele nacht weer dansen. picture is plugged right into your wall. And maybe there's a million people singing shoe shine blues, knowing that they've never met before. kind of girl Every record sounds the same You gotta step into my world think you'll get away with the same thing again?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 Oh, me, it me. Your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling me. break it down. I don't mean no bitch, it's I'm just trying to make you see that where I'm from, yo, shorty, you the boss.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 Dat zei minister De Jager na afloop van een vergadering van de Europese ministers van Financiën in Brussel. Akkoord van VVD, CDA, GroenLinks, D66 en ChristenUnie kreeg waardering van Juncker, voorzitter van de vergadering van ministers van Financiën. Hij sprak van een pakket maatregelen van goede kwaliteit. De eurocommissaris Reen was positief. Volgens hem onderstreept het vijfpartijenakkoord de geloofwaardigheid van de partijen om moeilijke beslissingen niet uit de weg te gaan. Europese leiders hebben Nederland opgeroepen het akkoord zo snel mogelijk door te voeren. Boekdistributeur en groothandel Libridis in Sittard heeft faillissement aangevraagd. Er werken ruim 200 mensen. Libridis verkeerde al tijden in zwaar weer doordat de verkoop van boeken daalt. De boekenbranche wordt daardoor getroffen. Vorige maand werd de boekhandelketen Selectus op het nippertje van een faillissement gered. Het leek er even op dat Libridis overeind kon blijven door een samenwerking met het Centraal Boekhuis, maar die samenwerking ketste vorige week af. De tv-opnamen die op de spoedeisende hulp van het VUMC waren gemaakt voor een RTL-programma waren in strijd met de wet. Dat zegt het College Bescherming Persoonsgegevens. Producent iWorks filmde zonder toestemming vooraf patiënten in de behandelkamer voor het programma 24 uur tussen leven en dood. Volgens het CBP mogen zulke opnames alleen worden gemaakt als de betrokkenen vooraf nadrukkelijk toestemming geeft. Het CBP verwijt de producent en het ziekenhuis dat die patiënten veel te sumier heeft geïnformeerd. Drie patiënten deden aangifte tegen het Amsterdamse ziekenhuis. Uiteindelijk werd het programma één keer uitgezonden. Het weer vannacht breidt een gebied met neerslag zich geleidelijk vanuit het noordwesten uit over het land. Overdag veel bewolking, geregeld buien en af en toe wat zon. Bij